Je hoort verslaggever Danny Simons van NOS Stories. En dat is natuurlijk extra spannend, want als eh, eindexamenkandidaat zat je nog steeds halve dagen op school als je naar school kon. Uh, veel lessen waren nog via Zoom. Maar ja, je kan je voorstellen, als je ouders ook thuis werken, eh, dan kan het thuis nogal wat onrustig zijn. En dus twijfelen veel leerlingen of ze wel goed genoeg voorbereid zijn. Maar ook daar heeft NOS Stories een oplossing voor. Om eindexamenkandidaten te helpen gaan we elke dag live op YouTube met de NOS Stories eindexamenspreekuren. En eh, met de beste docenten van het land helpen we jou dan om last minute vragen te beantwoorden die je hebt over een bepaald vak. En die vragen kan je dus ook live stellen. Het eerste spreekuur is nu live. Kom niet meer naar de Dam, zegt Amsterdam. Er zijn een paar honderd mensen bijeen om hun steun te betuigen aan de Palestijnen in het conflict met Israël. Sluit niet meer aan, zegt de gemeente op Twitter. Eerst waren er toespraken, daarna liepen demonstranten van het centrum naar het Amstelstation. Ondanks de strenge coronaregels rondom het Songfestival... is ook iemand uit de crew van IJsland positief getest. Het land is daarom niet bij de openingsceremonie van het Eurovisie Songfestival straks in Rotterdam. Gisteren bleek dat een lid van het Poolse team positief had getest. Ook dat land is er niet bij. En de laatste wedstrijden in de Eredivisie zijn gespeeld. 4-0 heeft Emmen gewonnen. Het heeft gedaan wat het moest doen. Willem 2 dat dus in de Eredivisie blijft voor een 2-1 zegen op Fortuna Sittard. 5-0 AZ. 3-2 nu voor Twente dat toch ja, het seizoen met de opgeheven hoofd lijkt af te sluiten. Voor Utrecht PSV 1-1. De eindstand vandaag in de Kuip. Dat is in elk geval 3-0 in het voordeel van Feyenoord. 2-1 voor Sparta. En dan horen we het fluitje en gejuich bij de Spartanen. Eindstand 3-1 in Arnhem. Vitesse of Ajax moet ik zeggen is gefinished op 88 punten. Dat is toch een eh, prachtig aantal. Het is niet genoeg voor Emmen. Emmen moet de na-competitie in tot donderdag. Het weer dan nog. Tussen de buien door schijnt de zon van tijd tot tijd. Ook het aantal buien neemt toe. Het is eh, vast vandaag zo'n 15 graden. En ook morgen niet warm en wisselvallig.